Al wisten ze niet zeker of de man echt ontvoerd was. Zaterdag werden er twee verdachten opgepakt. De gekidnapte man werd maandag gevonden. De politie wil nog steeds niet vertellen wat er precies gebeurd is... maar ze zeggen nu wel zeker te weten dat het om een ontvoering gaat. De twee opgepakte mannen uit plaatsen vlakbij Spanbroek. En zij blijven nog minstens twee weken vastzitten. Twitter moet iets doen aan alle bedreigende tweets die Tweede Kamerleden op hun bordje krijgen. Dat zegt Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Ze heeft Twitter een brief gestuurd. Ik vind het belangrijk dat we dit soort dingen niet normaal gaan vinden. Het bedreigen van politici. Politici moeten gewoon in alle vrijheid hun werk kunnen doen. Dat is onderdeel van onze democratische rechtsstaat. Dus ik vind het belangrijk dat Twitter verantwoordelijkheid neemt en meer daaraan gaat doen. Twitter staat erom bekend dat ze meestal niet reageren op dit soort verzoeken... maar dat hield de Kamervoorzitter niet tegen. Zij vinden dat het bedrijf de verantwoordelijkheid heeft om iets te doen tegen de haatberichten aan het adres van politici. En een bijzonder kunstwerk in Rotterdam, die het Centraal Station uitloopt... kan sinds vanmorgen zomaar tegen een 4 meter hoog bronzen beeld aanbotsen. Niet van een held uit het verleden, maar van een jonge gekleurde vrouw... met een trainingsbroek en Nike's aan. Een opvallende verschijning vinden ook deze voorbijgangers. Ja, mooi. Ik vind dat fijn dat het wel een standbeeld is waar mensen ja, een beetje aan kunnen relateren, zeg maar. En niet een eh, ja, persoon is die iets groots heeft gedaan of whatever. Want dat zie je overal. Dus ik vind dit een mooi, uniek initiatief. Wie de bronzen vrouw wil ontmoeten, heeft nog even de tijd. Het beeld blijft zeker vijf jaar op het stationsplein staan. Het weer, veel zon. Op het noorden na wordt het overal minstens 20 graden.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 home with me tonight. Let me hold ZFM Ford. Zandvoort. dancing on their feet, the floor. Mm. And look at old Granny B, she got the sweet get on the some jumping off the floor. And look at He got it, he got it, he got it.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 Flow through my head, there's a question: Is she needing another side of a man? can at me, looking at the last three years like I did. I can never see us ending like this. seeing your face no more, my pillow.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 Get on the floor. Put your hands up. your up. your up. your up. your up. your up. your up. your up. your up. your up. your up. your up. your up. your up. This ain't nothing but a summer jam. Bronze skin and cinnamon tan. whoa, this ain't nothing but a summer jam. We're gonna party as much as we can. Hey. This ain't nothing but a summer jam. We're gonna party as much as we can. This ain't nothing but a summer jam.